dat het nieuwe zorgcentrum in handen komt van zorginstelling Zuidoostzorg in Drachten. Die doet dat samen met enkele andere partijen. In het nieuwe zorgcentrum worden onder meer de thuiszorg, de huisartsenpraktijk, specialistische hulp en ouderenzorg ondergebracht. Vanmiddag maken de curatoren meer bekend. De Rijksuniversiteit Groningen breidt uit naar Drenthe. In Dwingelo kan vanaf 2016 een masteropleiding worden gevolgd bij Astron, het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie. Studenten zullen bij Astron leren om instrumenten te ontwikkelen voor de ruimtevaart. De masteropleiding is de eerste universitaire opleiding in Drenthe. De provincie hoopt nog meer opleidingen binnen te halen. Daarover zijn gesprekken gaande met de universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen had tot nu toe alleen een dependance in Friesland. De bonussen voor bankiers en topmensen bij verzekeraars gaan voorlopig nog niet verplicht omlaag. De Volkskrant meldt dat CDA en regeringspartij VVD de invoering van de bonuswet hebben tegengehouden. Ze hebben vlak voor kerst schriftelijke vragen gesteld waardoor de wet nog niet door de Eerste Kamer is behandeld. De wet zou op 1 januari ingaan. De Australische brandweer probeert met man en macht de natuurbranden onder controle te krijgen die sinds vrijdag woeden in twee deelstaten. De brandweer probeert het vuur zo ver mogelijk in te dammen voordat het later deze week weer warmer wordt en harder gaat waaien. Gisteren was het even iets minder warm en op sommige plaatsen regende het. Het weer, het is bewolkt. Later vooral in het oosten en zuidoosten ook wat zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 3 tot 6 graden. Morgen verandert er weinig met veel bewolking en in het zuiden een klein beetje zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De N15 Maasvlakte Rotterdam is dicht tussen Rozenburg en Havens 4000.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 Ja, gezellig. Goedemiddag Zandvoort, omstreken en uh, wereldwijd. Zo weet ik veel allemaal. Nou, in ieder geval van harte welkom. Er gaat weer een eh, normale werkweek aankomen. Alle feestelijkheden zijn weer achter de rug nog hier en daar een nieuwjaarsreceptietje zo. Maar dan heb je het ook wel gehad. Dus we gaan weer normaal doen. En eh, het is januari. En, ehm, Dus gaat CFM Lunch er ook weer tegenaan. Vijf dagen per week live tussen 12 en 2. Met op eh, maandag, eh, woensdag, donderdag en vrijdag Angela en mijzelf. Ruud Jansen dus. En op dinsdag Cheryl Duif en Dolly Tempierik. Ja, gezellig. Maar nee, donderdag is ook Dolly. Dan moet ik het wel goed zeggen. Anders luisteren alleen maandag, woensdag en vrijdag. Ja, dat is waar ook. En eh, Dolly is er ook is er op dinsdag en donderdag. Ja. Geen valse informatie verstrekken natuurlijk verder gaan we deze week natuurlijk ook weer beginnen met de vinyljaren. Nieuwjaargang, de vijfde oh, alweer. Nou ja, oh nee, we zitten al lang in natuurlijk. We zitten al lang in de vijfde. april bestaat het programma vijf jaar. Zo is het. Wat een tijd, hè. Vijf jaar, zeg. Time flies when you're having fun. Nou, kunnen we weer gaan werken aan een nieuwe top 40, hè, voor... Eh, het eind van het jaar. Ja. Als net zo leuk wordt als de afgelopen. Dan uh, top 40 van 2014. Eh, Poepoe. Ja, het is 2015, hè, dus dat betekent dat er een heleboel mooie dingen 50 jaar bestaan dit jaar. Ook een heleboel platen uit 1965 en zo. Die uh, allemaal 50 jaar bestaan gaan we veel aandacht aan besteden straks in de vinyljaren. een heleboel LP's bij elkaar zoeken die 50 jaar bestaan. En dat is leuk. Goed, maar vandaag. Wat gaan we vandaag doen? Nou, niet zoveel. Gewoon plaatjes draaien. Lekker muziekje draaien. Eh, en eh, verder natuurlijk het regio-nieuws. De 3 in 1, die komt er ook weer aan. En we hebben als alles eh, bij leven en welzijn mee zit hebben we ook nog een weekend report. Straks om kwart over één. Kunt u horen wat, u het afgelopen weekend gemist heeft. Ja. La, la, la, Goed, nou laten we maar beginnen. Ja, die tune, dat weten we nu wel. Zullen we maar beginnen dan? Ja, laten we maar eens beginnen. zullen we beginnen? Ja, we gaan beginnen. Oh, dan gelijk maar inhakken met Charcoal Train. Lekkere swingende plaat. Go like Elijah. Elijah. Ja, welkom bij ZFM Lunch. En we gaan naar Cornelis Vreeswijk. Jantjes Blues. Cornelis. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein. Toen vond hij een riksdaalder en dat vond hij fijn. Hij kocht er zoute pinda's voor sigaretten en drop om in no time waren al zijn centen op. Maar hij werd geschaduwd door een brigadier. Die zei tegen Jantje, hey, kom jij maar eens hier. Ik weet niet of je het weet, maar ik sta dus op Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan. Want als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan. Stik maar, zei Jantje, met die koude kak. Ma is de hort op en pa zit in de bak. Wat die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen. En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen. heel stel psychologen bij. Die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag een staalder en morgen een kluis. ze de baaiers in en weg met dat gespuis. Op zijn verjaardag zat Jantje in de cel. Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel. Pa stuurde hem een ijzerzaag, pa stuurde hem een boer. Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er vandoor. Buiten de baaiers zag hij een auto staan. Die leen ik maar, zei Jantje, zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker band. vroeg zevenmaal over de kop en vloog in de brand. Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij. Jantje was vrij. Ja. Cornelis Vreeswijk. Dat kwam weer een hele tijd niet meer onder ons. 1987 is het, was het dat hij overleed. Is hij net 50 geloof Een van de mooie verhalen komt uit de Muiden natuurlijk. Hij heeft jaren in Zweden gewoond en werd daar een, nou zeg maar, een legende. Dus in Stockholm is er nog steeds een Cornelis Vreeswijkplein. En zelfs ook een Cornelis Vreeswijk museum is in Stockholm. Ja, dat is echt zo.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 That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take on feels that give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover jeans. I got my poor gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of Indian guru. He's teaching us a better way. we got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend the day. She could clean the house for hours. Or rearrange the flowers, or run naked down the shady touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white car that waited past the crowd. Yes, at the age of 37, she knew she'd found forever as they rode. prachtige 3-in-1 van Dr. Hoek en The Medicine Show. Achtereenvolgens... Ik wou zeggen, achtereenvolgens... <laughs> Achtereenvolgens hoor u dus eh, eh, Sylvia's Mother, de grootste hit die ze ooit gehad hebben. Eh, daarna On the cover, of the cover of the Rolling Stone en daarna The Ballad of Lucy Jordan. Dan noemen we dat de kenners misschien ook nog wel zich herinneren dat Marion Faithful dat een keer heeft opgenomen. Maar deze, deze was de eerste. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. En dit is Rondé. Nummer heet Run. Gaze at the field, taste out Run. En het was de band Rondé. Eh, zo heet Voor Zandvoort en de regio. Ja, en uh, hier is hij dan. Het regionieuws met Angela de Koning. Jawel. Op nieuwjaarsdag is een woning aan de Emausstraat in Haarlem leeggehaald door inbrekers. De politie is vooral benieuwd of er mensen zijn die de inbrekers overdag met een 55-inch televisie hebben gezien. En dat is een televisie met een eh, diameter van 1,40 meter. Dus moet toch iemand opgevallen zijn. Ja. De inbrekers sloegen op 1 januari hun slag tussen 9 en 4 uur smiddags. En namen naast de toch best wel grote tv, eh, spelcomputers en sieraden mee. Ze kwamen binnen door een deur open te breken. Wie meer weet over de inbraak of mogelijk iets heeft gezien... wordt verzocht zich te melden bij de politie. Telefoonnummer 0900 8844. Een 34-jarige man heeft donderdagnacht, rond, eh, donderdagnacht de ruit van een tankstation vernield... om vervolgens eh, een poging te doen om eh, iets te stelen. Getuigen belden de politie waardoor de man vrij snel aangehouden kon worden... Het gebeurde bij een tankstation aan de Amsterdamse Vaart in Haarlem. De man is naar het politie overgebracht voor verhoor. De politie heeft vermoeden dat er op 1 januari rond 5 uur s ochtends op het Salieveld in Haarlem geschoten is op een auto. De politie denkt dat er voorafgaand aan de schietpartij een ruzie was ter hoogte van het woonwagenkamp. Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de schietpartij en vraagt getuigen zich te melden. Dat kan op het vertrouwde nummer 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000.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 Het wordt vanmiddag een graad of 4. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een meest matige zuidenwind. Temperatuur daalt vannacht naar een waarde rond het vriespunt. Morgen zien we langzaam de bewolking toenemen en vooral later op de dag kan het uit de bewolking wat spetteren. De zuid- tot zuidwestenwind is meest matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 5 graden. En uh, over een uurtje krijgt u meer berichten. Dat was het weer. for bread, sun is klaar. de winnaressen van uh, The Voice of Holland. Maar ehm, even stil, joh. Wat verdorie. Had er even je mond. Oké, het zijn de winnaressen van The Voice of Holland. Maar hoe ze heten, die naam... <clears throat> nou, ik kan dat niet uitspreken. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Dus als iemand dat eh, weet hoe je dat uit moet spreken... dan, eh, <laughs> dan kom je het me vertellen. Goed. Um, <clears throat> wat wou ik nou doen? Oh ja, even wachten. Dan moet ik even, even terug natuurlijk. Ja, want onze collega Robbie Harms, eh, dames en heren... Die, eh, die heeft sinds vandaag een nieuwe baan. Hè? Ja, die zit weer in de, in de verzekeringen zit hij weer. Ja, hij mag niet luisteren op zijn werk. Maar als hij dan eh, het programma terug hoort... dan hoort hij dat we dit plaatje even voor hem draaien. Speciaal voor Robbie. Het is een hele oude. <laughs> maar hij is wel leuk. Hij heet namelijk Take Some Insurance Out On Me. Het is Tony Sheridan. 60 of 61 daaromtrent eh, Tony Sheridan. Eh, en met als begeleiding de Beatles. Alleen werd dat nog niet zo genoemd. Ze noemden ze toen de, Beat, de Beat Brothers. <laughs> ja. Eh, was eigenlijk, dat waren eigenlijk de eerste plaatopnamen van, van de heren. Paul McCartney, George Harrison, natuurlijk Pete Best nog. Want Ringo Starr was er nog helemaal niet bij zelfs. Pete Best op drums en John Lennon natuurlijk. En als zanger Tony Sheridan. En die gasten die kwamen elkaar natuurlijk tegen in Hamburg. In eh, die obscure tenten waar ze toen speelden. Star Club, eh, Top Ten, weet ik het allemaal niet hoe die, die, tent heette. En daar speelden ze dus regelmatig eh, de Beatles toen de tijd. voordat ze dus eigenlijk wereldberoemd werden. Want dat gebeurde twee jaar later. Ehm, ja, take, some, take out some insurance on me heet het liedje. Nou, speciaal even gedraaid voor onze collega Rob Harms die eh, vandaag een spannende dag heeft. Want ja, hij is voor het eerst naar zijn nieuwe baan. En eh, die heeft dus eh, lekker werk en dat is goed. Dus uh, Robbie, veel succes jongen. Als je het programma terug hoort, dan hoor je dat we er even aandacht aan besteed hebben. Veel succes in je nieuwe job. En take out some insurance on me, baby. <laughs> Tony Sheridan dus. Goed, nou. Ehm, dan gaan we nu naar de volgende plaat. Hold Back the River. Try to keep you close to me But life got in between Tried to square, not be but instead, that I should have been.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 En maar eens zien wat dit jaar ons muzikaal weer gaat brengen. In 2014 waren er wel wat mooie dingen. Uh, waaronder dit. James Raiders en... Eh, Hold Back the River. tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them know de film Frozen. Een Disney film uit 2013. Het heet, eh, was Indina Menzel. En het heet Let It Go. Ik vind het zo mooi nummer. Hm. Vandaar dat ik het nog maar een keer draai. Geweldig. Let It Go dus. Indina Menzel. En dit? Princess, young and wise you are. Getting ready to be a star. It's a raccoon. But you already are to me. Keep you safe, guard the door for you. Young and wise. I'll protect you from the fools and the crazy things you one day might do. All in good time. turns out you're just like me. Count to ten, baby, one, two, three. But if you're stronger than you will run. help the weak when they need a save. stay safe when the wind is weak. Without you, I'm nothing, I am no one. All in Yeah. princess, young and wise you are, getting ready to be a star. You'll always be a star to me. Prachtig nummer weer van Raccoon. <clears throat> Ik heb nog van die dan nog nooit een mislukt nummer gehoord. Echt niet. Geweldig. Young and Wise heet het. Raccoon. Geweldig. En dit is Creedence Clearwater Revival met een uh, traditional Cottonfield. pretty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them typisch zo'n traditional die, eh, <clears throat> die vele uitvoeringen kent. Het was een, eh, ja, ik hoorde het in de vijftiger jaren al op de arbeidsfilm. Ik weet niet eens meer van wie. Zo'n zo'n soort skiffelbeentje wat het, eh, wat het dan speelde. En de Beach Boys hebben er natuurlijk ook een versie van gemaakt. En natuurlijk ook deze. Creedence Clearwater Revival. En dat heette... hoe heet het ook weer? Oh ja. Cotton Fields. En wij gaan uh, zo langzamerhand naar het nieuws en het weer van 1 uur van de NOS. En zien nu aan de andere kant weer terug voor de tweede uur van ZFM Lunch.